best wel een eh, cynisch lied zou je kunnen zeggen van uh, eh, The Undisputed Through. Smiling Faces Sometimes. Want ja, eigenlijk gaat het over roddel en achterklap. Nou, daar gaan we vandaag niet aan beginnen. Aan een eh, cynische zondagmorgen bij ZVL. Welkom bij de show gaat duren tot 12 uur met een beetje heesen, Alfred Blokhuizen. Maar daarom niet getreurd. De muziek doet zijn werk. En we hebben een paar leuke onderwerpen, dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Het eerste uurtje doen we lekker rustig aan met onder andere muziek van Louis Armstrong. We have all the time in the world. Goedemorgen, welkom bij de show. have for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. step out the way, we'll find us with the cares of the world far behind us. We have all the time. just for love, nothing more, nothing less. Oh. with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less only love. Let's nummer 1 dit was het ooit. Orchestral benoemde in the Dark, The Maid of New Orleans. Prachtige videoclip. Ja, paarden, zwart, mist, geweldig, mysterieus zou je kunnen zeggen. Prachtig nummer 1982. En Louis Armstrong hoorde je voor met We Have All The Time In The World. Komt uit eh, de James Bond film On Her Majesty's Secret Service, natuurlijk. Straks gaan we het hebben over ALS en nieuwe ja, technieken hier in de show. Ja, ze hebben wat uitgevonden en ze zijn ermee aan het testen.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 Cause if we listen to different thoughts and point of views, all my brothers and sisters, we don't humanity. We're family. So can we please fix our nation's broken heart? Children marching on the boulevard. Tears are streaming down their face. Oh, the tension in the air is so a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze. And all that sadness, madness, help me take away the pain. It's gotta change. This can't stay the same. So tell me, please, can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness to be giving for our daughters and our sons. There's the light in everyone. They deserve a new beginning. Yeah, will the light we share survive? nation's broken heart. Are we brave enough to try? Hey, we must fix our nation's broken heart to leave a better world behind. We've come together. Lincoln's broken arm. Can we fix our nation's broken heart? I know and you know we must fix our nation's broken heart. wonderbaarlijk mooi nummer van Jawel, Stevie Wonder, een nieuwe single. Can we fix our nation's broken heart? Want er is wat mis in Amerika. Dat blijkt wel bij die eh, ja, woelige verkiezingstoestanden die er eh, nu bezig zijn. Verder hoor je Bluff, natuurlijk uit ons eigen Zeeland met Liefs uit Londen. Straks, over een paar minuten gaan we praten met Nix Ramsey. Hij is hoogleraar neurowetenschapper aan het UMC in Utrecht. En hij gaat het hebben met eh, ja, Herman de Bruin over een neuroprothese die direct signalen uit de hersenen kan opvangen. Kan volledig verlanden ALS patiënten jarenlang onafhankelijk laten communiceren. Nou, dat dus. Best wel spannend. Komt er zo aan na onder andere deze prachtige van Alain Barrière. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait la vie et le vent me disait. Elle est bien trop jolie. Et toi, je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais, oui, mais elle est partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie. Je n'oublierai je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne qui le loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne. puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux J'aime on. prachtige van Paul McCartney samen met zijn vrouw Linda McCartney. Van lang geleden. Het was hun eerste album volgens mij. Samen. Ram. En Ram On hoorde je. En Alain Barrière met El était jolie. Tijd voor ons eerste gesprek in de show. We gaan de wetenschap in. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Een neuroprothese die direct signalen uit de hersenen kan opvangen. Daar gaan we het over hebben. Ik doe dat met Nick Ramsey. Hij is hoogleraar neurowetenschappen aan het UMC in Utrecht. En in de uitzending de neuroprothese. Het heeft met de gezondheidszorg te maken en patiënten met ALS. Hè? En wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, eh, mensen die ALS hebben, maar ook mensen die een eh, hersenstambloeding hebben gehad kunnen het controle over spieren compleet verliezen. Mhm. En in dat geval kunnen ze op geen enkele manier meer communiceren. En dat heet locked-in syndroom. En daar is eigenlijk geen goede oplossing voor. En de afgelopen jaren zijn wij heel erg bezig geweest in Utrecht met het ontwikkelen van implantaten waarmee mensen wel kunnen communiceren. En dat gaat dan direct vanaf de hersenen naar een computer. Maar wat doet dat dan precies, zo'n neuroprothese? Nou, je moet je voorstellen, als je spieren beweegt, dan eh, wordt dat opgestart door elektrische stroompjes in de hersenen, in bepaalde delen van de hersenen. Ja. En elke spier heeft een iets andere plek in de hersenen waar die, eh, die elektrische stroompjes worden opgewekt. Eh, als de verbindingen met de spieren niet meer aanwezig zijn, door een ziekte of door een trauma, dan worden die elektrische stroompjes wel opgewekt. En nou wil het toeval dat die elektrische dat, je die eigenlijk kan zien als een soort van display. En wij leggen dus een matje met elektrodes precies op de, het deel van de hersenen wat die spieren aanstuurt. En op basis van de verdeling van die stroompjes kunnen we zien of en welke spier een persoon wil samentrekken. En dat kunnen we gebruiken ehm, om die persoon een computermuis eh, eh, te laten bedienen. En dan vragen we bijvoorbeeld om eh, de vingers van de rechterhand te bewegen. En mhm. dat zorgt voor een stroompje. En dan kunnen wij de computer laten analyseren of die persoon iets wil bewegen. En zo ja, dan wordt het omgezet in een eh, klik met een computermuis. Ja, maar dat, dat betekent dus dat die persoon dat niet onafhankelijk doet. Hij heeft altijd iets, iets of iemand nodig. Nou, het systeem wat wij hebben ontwikkeld, dat werkt eigenlijk als een, een hersenklikker. Ja. Dus het is volledig implanteerbaar. Je hebt wel iemand nodig die een soort van antenne op de borst legt. Want het apparaatje dat het signaal versterkt en naar buiten stuurt, ligt onder de huid op de borst. En die is met een draad naar de, naar de schedel toe verbonden. En eh, iemand moet die antenne erop leggen. En dan kan die persoon direct een computer besturen zonder dat iemand er anders bij nodig is. Maar geeft het het leven dan meer glans als je zoiets hebt? Nou, je moet je voorstellen dat als je helemaal niet meer kan bewegen, dat je ook niet meer eh, je gedachten kan kenbaar maken. En mhm. voor mensen die besloten hebben om door te leven middels zo'n ventilator, want dat is een operatie, daar moet je voor kiezen. Eh, die willen heel graag hun kinderen of kleinkinderen zien opgroeien. En die willen daar ja, participeren in conversatie. Ja. En dat kan dus met zo'n computer. En als ze dat niet kunnen, dan, ja, dan heeft hun leven eigenlijk niet zo bijzonder veel zin. Nee, maar het leven wordt daardoor toch eh, verbeterd. De kwaliteit wordt beter. Ja. ja. Kunnen die mensen zich ook zelf aanmelden? Of moet dat altijd via de ALS, uh, eh, Stichting ALS? Nee hoor, we hebben, we hebben een website, uh, eh, oh. neuroprothese.nl, waar mensen gewoon aan kunnen melden. Op, via het internet kunnen mensen ons makkelijk vinden. DCI en Utrecht. Ja. En dan, dan reageren wij gelijk. Dus dat kunnen mensen zelf doen. Want de meeste mensen met ALS die, ja, die zijn niet echt meer in behandeling, zeg maar. Die kunnen zelf kiezen om contact op te nemen en mhm. met ons eh, in gesprek te gaan. Er hoeft geen uh, ja. Daar staat misschien ook wat meer op over dit hele verhaal van de neuroprothese. Ja, precies. Ja, Ja, Noem nog een keer die website, want ik kwam een beetje niet helemaal goed over. Eh, sorry, dat is www.neuroprothese.nl Oké, dan is het helemaal duidelijk. En eh, dat er nog veel werk te verrichten is om het nog beter te maken, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja, we zijn nog niet klaar. Nee, <laughs> zeker niet. Ik dank u wel voor het gesprek. Niek Ramsey, hoogleraar neurowetenschappen aan het UMC in Utrecht. En veel succes met het vervolg. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. ik dacht ik start een single op van de Little River Band. Maar blijkt het de albumversie te zijn. En ja, ik wilde hem toch niet uitzetten, want het is een prachtig nummer. It's a long way there, hier in de show. Jawel. In de, eh, de zondagmorgen van ZVL. Ik heb trouwens een leuk bericht hier. Duizenden gratis spoopjes opnieuw uitgedeeld door ZMF. Ja, je kunt weer mooie boompjes krijgen voor noppes. En hoe dat zit, want ons zeeuw benzinnig, dus dat moet Ehm, je vindt alle informatie erover op onze website. Omroepzvl.nl Omroepzvl.nl En laat je verrassen ehm, ja, door het nieuws. Het eh, regionale nieuws. En natuurlijk de leuke aanbiedingen. Dat dus. Ehm, en je vindt nog veel meer. Eh, ook een hele mooie agenda. Misschien ga ik daar straks nog iets uit vertellen. Maar eerst mooie muziek van, jawel, Rod Stewart.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 Oh, Mills are stacking. silhouette window light to go Matilda. Waltzing the cold blooded side and the girls down by the strip tease shows go waltzing Matilda. the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the act. hotel someplace and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchman flame keepers, and good night, Matilda. weer mooie eh, muziek uit de jaren 70 van Lindisfarne. Hier bij de zondagmorgen van ZVL. En Run for Home. En voor Rod Stewart en Tom Travers Blues. Ja, oh, het aardig op. Loopt richting 11 eh, uur. En eh, na 11 uur ga ik gewoon door hoor. Met eh, lekkere muziek, een beetje meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. Want die is met zijn blauwe microfoon de straat weer opgetrokken. Wat het resultaat is, dat hoor je straks. Maar eerst nog iets moois van Raccoon. Hun nieuwe single. The Ones We Seek. Kom je er net bij? Goedemorgen. Je bent bij ZVL. that would tell me to my face when I've had enough and it's time to go. safely land. Then I call upon the one that doesn't dress up or pretend. There's too much value mensen zeggen dat er eh, tegenwoordig geen mooie muziek meer wordt gemaakt. Ja, dan eh, hm, mag ik zeggen, dan ben je niet helemaal bij eerlijk gezegd, wat muziek betreft. Want dit is natuurlijk prachtig, hè? Nederlandse muziek van Raccoon en The Ones We Seek. Goed, het is bijna elf uur. Nog één nummer en dan eh, ben ik bij je terug over een paar minuten... na wat mededelingen en het nieuws. Tot aan al die mededelingen en het nieuws. Mr. Big and To Be With You. Tot zometeen. show